gestart. Joke Teertstra met het NOS Journaal. Als ouderen moeten kiezen tussen zorg die ze zelf betalen... of mantelzorg door familie of vrienden, dan betalen ze liever. Dat blijkt uit een peiling van de ouderenbond AMBO. 65 betaalt het liefst zelf voor zorg. Volgens de AMBO houden ouderen graag zelf de regie over de zorg die ze nodig hebben... omdat ze het moeilijk vinden om hulp te vragen. De AMBO zegt erbij dat wat ouderen willen niet hetzelfde is als waar ze in de praktijk voor kunnen kiezen, omdat ze die hulp vaak niet zelf kunnen betalen. Een Amerikaanse politieman die begin dit jaar in Texas een ongewapende zwarte man doodschoot, wordt niet vervolgd. Dat heeft een jury besloten. De agent schoot de 26-jarige Jordan Baker buiten diensttijd dood. Volgens een advocaat betrapte hij de man op diefstal. Er volgde een worsteling en de agent loste één schot. In de Verenigde Staten wordt al maanden een verhitte discussie gevoerd over het geweld van de politie tegen minderheden. Bij etnisch geweld in het noordoosten van India zijn 52 mensen om het leven gekomen. Gewapende mannen vielen leden van de Adivasis-stam aan op verschillende plaatsen in de provincie Assam. Waarschijnlijk zijn de aanslagen gepleegd door Bodo-rebellen. De Bodo's zijn de oorspronkelijke bewoners van Assam en vechten al jaren voor een onafhankelijke staat. De Indiase president Modi heeft het geweld veroordeeld. Hij stuurt premier Singh naar het gebied. Ook gaan er extra militairen naar de Indiase provincie. In de Verenigde Staten zijn vijf mensen opgepakt voor het jarenlang smokkelen van vuurwapens op vluchten van Delta Airlines. De hoofdverdachte is een bagageafhandelaar van de luchtvaartmaatschappij. Volgens een aanklager in New York nam hij het afgelopen jaar vuurwapens mee aan boord op 17 binnenlandse vluchten. Als medewerker hoeft hij niet door de strenge controle die gewone reizigers moeten ondergaan. Ook de andere verdachten namen jarenlang vuurwapens en zelfs een machinegeweer mee op vluchten in de VS.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 Nou, zeker, want van 18 tot en met 24 december is er weer 3FM Serious Request. Dan zitten wij met z'n drieën een week lang in het glazen huis... om zoveel mogelijk geld in te zamelen. En met dat geld steunen we het Rode Kruis...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 I put faith in the star we follow to this Caribbean surf. But there's an icy fringe on everything, and I cannot find. Call the kids on the telephone. Say there's something wrong out here. It's July, but it's cold as Christmas in the middle of the year.